Jan van der Putten met het NOS-journaal. Steeds meer mensen werken samen om energie op te wekken. Het aantal kleine energiecoöperaties is dit jaar met zo'n 20 gegroeid. Buurbewoners wekken bijvoorbeeld samen groene, samen stroom op met zonnepanelen... of delen de kosten van een windmolen. Er zijn 484 van dit soort coöperaties. Nieuw is dat er ook initiatieven zijn waarbij mensen gezamenlijk van het gas af proberen te komen. Ze leggen dan samen een warmtenet aan. Lager opgeleiden zijn vaker bereid hulp te bieden aan een ander dan hoger opgeleiden. Zowel bij lichtere als zwaardere hulp doen lager opgeleiden significant meer, blijkt uit onderzoek van bureau INO Research, de regionale omroepen en de NOS. 41% van de lager opgeleiden helpt regelmatig iemand. Bij hoger opgeleiden is het 28%. Van de mensen die nu niets doen, zeggen de meesten dat niemand hen vraagt om hulp. 1 op de 5 mensen heeft er gewoon geen zin in. Er is geen bewijs dat de Saoedische kroonprins Mohammed opdracht heeft gegeven voor de moord op journalist Khashoggi. Dat is volgens de Amerikaanse president Trump de conclusie van de inlichtingendienst CIA. Trump spreekt daarmee berichten van Amerikaanse media tegen. Via de Washington Post lekte informatie uit van de CIA... waaruit juist wel zou blijken dat de Saoedische kroonprins de opdracht had gegeven voor de moord. Trump zei tegen journalisten dat de CIA het niet heeft geconcludeerd... en dat hij, en dat hij, haat, is, dat hij haat wat er is gebeurd. En zo zei Trump, de kroonprins haat het nog meer dan ik. In Pakistan hebben drie zelfmoordterroristen geprobeerd het consulaat van China in Karachi te bestormen. Ze wilden met een auto het terrein oprijden. Er brak een vuurgevecht uit waarbij drie aanvallers en zeker twee politiemensen om het leven kwamen. De aanval is opgeëist door een afscheidingsbeweging uit de regio Baluchistan. Die vindt dat er te veel Chinese bedrijven in Pakistan komen.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 Op eh, de A10 Noord richting de A10 Zuid staat tussen Durgedam en Watergaasmeer 3 kilometer file. De vertraging is eh, een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En de andere kant op van de A10 Noord naar de A10 West staat tussen Landsmeer en de Koentunnel ook 4 kilometer file.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 We hebben een klein themaatje van het mooie nummer van Burt Becker... Wives and Lovers. Onder andere de uitvoering van Toets. We hebben muziek van de nieuwste cd van Cecile McLaurin-Savant. We hebben Dexter Gordon, daar begonnen we mee. Alison Moyer, nou, er staat weer van alles op. Van iedereen zit er wel wat bij, denk ik. Dat is namelijk de kracht van dit programma. Uh, ja, jazz, dan kom je natuurlijk wel vaak uit bij de mainstream jazz. En over mainstream gesproken, dan zoek ik, dan zoek ik meteen iemand op die daar wel aan voldoet. Met een mooie nummer, eens even kijken, waar heb ik er staan? Alison Moyer, Almost Blue, van haar cd eh, Voice, een cd uit 2004. Almost Blue. Nelson Almost Blue van de CD Voice CD 2004. Eh, dan tijd voor Hammond. Little Richie Farola. Uh, een, ja, toch een hele bekende Hammond-speler. Hammond-orgelspeler. Walk on the Wild Side. Tempo gaat omhoog natuurlijk nu. Little Richie Varola, Walk on the Wild Side. Eh, dan gaan het is tijd voor een themaatje. Het themaatje wat ik eh, klaar had gezet is Wives and Lovers. Een song van Burt Bacharach en Hal David. Een heel bekend nummer. Eh, er zit een advies in aan getrouwde dames. luister goed naar de tekst, zou ik zeggen. Ik ga een paar uitvoeringen draaien. Ik heb een paar bij elkaar gezocht. Even kijken waar ik mee begin. Ik begin met deze. Van de grote mondharmonica-speler Toets Tielemans, Wives and Lovers. Eh, komt van de cd The Whistler and His Guitar. Op orgel hoor je Dick Hyman. Toets Tielemans. was dat, samen met uh, uh, Nick Heyman. Eh, deze uitvoering is ook mooi. Dus een, een, uitvoering van hetzelfde nummer, Wives and Lovers, komt van een cd'tje van, even kijken hoe ze heet, Carla Harris en Tom Kennedy. En dat is ook een mooie uitvoering. Ik denk niet dat ik hem helemaal draai, omdat het nog een vrij lange uitvoering is. Maar het stukje ervan is zeker de moeite waard. Oh nee, deze is, van deze is het van Carla Harris. Alleen, denk ik. Nee, toch. Hey, little girl, comb your hair and fix your makeup. Soon he will open the door. Oh, don't think because there's a ring. mooi nummer van Carla Harris en eh, Tom Kennedy op de bas natuurlijk. Maar er is ook nog een eh, bekende Nederlandse dame die het op de plaats gezet heeft. Uh, dat is natuurlijk onze eigen Rita Rijs. Even kijken, had ik hier staan. Rita Reis, hetzelfde nummertje... met het orkest van Oliver Nelson. Kom ze. comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he can turn to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office your hair still in curls. You may not see him again. Ja, tot zover Rita Reis. En eh, dan is er nog een, een, een zangeres die ook net een nieuwe cd uitgebracht heeft. ga ik zo eens van draaien. Eh, Cecile McLaurin Selfant, Die heeft ook het op de plaats gezet. Wives and Lovers. Uh, For the One I Love. Een cd 2015. Bijzondere uitvoering van haar. Ook niet helemaal. Ik ga van haar nieuwe cd iets draaien. Cecile McLaurin Solvent. Wives and Lovers. little girl. Comb your hair, fix your makeup, There are girls at the office and men will always be men. Don't send him off with your hair still in careless. You may not see him Ja, deze dame heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. En dat is wel leuk om daar iets van te draaien. Dit waren een aantal uitvoeringen van hetzelfde nummer... Wives and Lovers, Burt Bacharach en Hall David. Allerlei op verschillende manieren. Toet Stielemans, eh, Carla Harris en Tom Kennedy... en eh, een stukje Rita Reis en uh, Cecile mclaurin Salvant. Maar van haar nieuwe cd het volgende nummer. Mooie cd is je nieuwe cd ook. Eens even kijken. Every since, every since the one I love has been gone. Kom ze. answered the phone, but the phone didn't ring. I'm so confused about every little thing. I'm gone. I don't know right from wrong. Ever since the one I love's been gone, heard a knock at the door but no one was there. Sat on the floor, I forgot the chair. I'm gone. I've had the blues. I'm like a key. Deze dame is echt uh, begiftigd met een fantastische stem natuurlijk. Cecile McLaurin uh, ja, tijd voor twee oude mannen. Tijd voor, even kijken, Houston Person en Ron Carter... hebben net een nieuwe cd uitgebracht in maart 2018 opgenomen. Rudy van Gelder Studios. Eens even kijken of ik hem zo gauw vinden kan. Ron Carter. My One and Only Love, dat sluit hij wel mooi bij aan. Ron Carter. Thank you. Mm-hmm. Carter, Houston Person. My One and Only Love, bekend nummertje in dit juist natuurlijk. Maar mooie uitvoering. Volgens mij zijn beide heren ook al in de tachtig, schat ik. Zeker. Uh, eens even kijken wat we dan gaan draaien. Robert Farnon, ehm, nou, dat is niet zo bekende meneer. Heeft een, uh, ja, is volgens mij een componist, eh, orkestleider. Heeft ooit de filmmuziek gemaakt voor de film Captain Hornblower, kan ik me herinneren. En die heeft samen met Tony Co een cd gemaakt. Pop Makes Progress. Een cd uit 1970. En daar staat onder, onder andere dit nummer op. Blue Theme. ja, Tony hele bekende blazer. En eh, Robert Farnon, orkestleider, arrangeur. Mooiste: Pop Makes Progress. En over pop gesproken, eh, er is heel veel popmuziek... wat tegenwoordig ook op een andere manier gezongen wordt. Hè? Luister bijvoorbeeld eens naar deze. misschien heb je het inmiddels herkend deze muziek. Het is ook volgens mij de begintune van een nieuwe tv-serie. Eh, het wordt gezongen door After Here. Volgens mij een Engelse formatie. En het is de begintune van een eh, fancy, eh, Vanity Fair. Een nieuwe serie op Nederland 2. All Along the Watchtower. Good Old Bob Dylan. Maar iedereen herkent natuurlijk de uitvoering van Jimi Hendrix. Jij moest even nadenken als je het begin hoort. Maar op een gegeven moment kom je erachter natuurlijk. Mooie uitvoering van dat nummer. Geen echte jazz, maar wel zeer de moeite waard. En dat vond ik ook van dit nummer. Ook nog een klein stukje daarvan. Ook een hele bekende popsong, maar in een nieuw jasje. your desire can make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never. prachtige voor een bekende nummer Wicked Game. Werd ooit gezongen door Chris Isaac. Maar hier London Grammar. Nou, we gaan weer over naar de jazz. Ook een bekend nummer uit de pop. Smoke on the Water. Eh, gespeeld door de, The Cool Train Quartet. dit is van een cd'tje eh, de, van de Coltrane uh, Quartet. Cool Jazz Blends heet het. En de zangeres is Karen Souza. Ja, de Coltrane Quartet heeft een aantal leuke swingende jazz-cd'tjes gemaakt. Zeker de moeite waard om te beluisteren. Dat geldt ook voor dit. never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around. But I never heard it singing, no, I never heard it at all till there was you. Duitse jazzzangeres. Ze heet Sandy Müller. En eh, ja, zo staat ze niet bekend. Ze staat bekend onder de naam Lambico. En ze heeft denk ik wel tien CD's gemaakt. Dit is Love Letters, cd uit 2017. En volgens mij heeft ze nu net een nieuwe kerstcd uitgebracht. Lambico. Mooie muziek, leuk om te horen. En we gaan nog wat anders draaien. De tijd zit er alweer bijna op, zie ik. Dus we moeten een beetje rap zijn. Wat heb ik nog meer staan? Oh ja, deze heb ik een klein stukje nog van een mooi nummer van Laura Zakian. Laura Zakian. Mooie naam ook. Bekend nummer, Tom Waits. chains with busted handlebars out in the rain. Somebody must have an. to be Ja, je ziet af en toe rare cd's uitkomen. Dit ook. dit is ook zo'n ja, raar, maar mooie cd. The Female Tribute to Tom Waits. Tom Waits Volume 2. Er zijn dus allemaal zangeressen op die nummers van Tom Waits zingen. Onder deze dame, Laura Zakian. Ja, prachtige, prachtige zongen. Broken Bicycles, heel bekend nummer. Het zit weer op. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Zo direct na 12 uur de live verslag eh, de Rob Harms en Albert-Jan Vos... Eh, van de intocht van Sinterklaas hier in ons eigen dorp Zandvoort. Eh, ja, nog één nummer. En als Sinterklaas binnenkomt kan je natuurlijk niet om dit nummer heen. Een bekend nummer van Arthur Brown, Fire. En de, in deze keer de uitvoering van de Ed Palermo Big Band. Ed Palermo, groot fan van Frank Zappa. Maar dit is ook wel leuk... Tot een volgende keer. Maak er een mooie dag van. En kom in ieder geval naar het Centrum van Zandvoort... om mee te kijken naar een, eh, een Sinterklaas een geweldig onthaal te geven. Komt-ie. Fire, Arthur Brown. It's time to burn your mind. You're falling far too far behind.